Ze willen laten zien dat een meerderheid van de Catalanen niet langer zwijgt. Betogers dragen Spaanse vlaggen en lopen met spandoeken. Gisteren gingen ook in Madrid duizenden tegenstanders van Catalaanse onafhankelijkheid de straat op. De parlementsverkiezingen in IJsland hebben een verlies opgeleverd voor de rechtse coalitie. De centrumrechtse onafhankelijkheidspartij blijft met een kwart van de stemmen nog wel de grootste partij, maar kan met de twee andere rechtse partijen geen absolute meerderheid meer vormen. De partij krijgt naar verwachting wel de opdracht om op zoek te gaan naar een meerderheidscoalitie. De linksgroene beweging haalde 17% van de stemmen en zou met hulp van drie andere linksgeoriënteerde partijen een centrum-linkse coalitie kunnen vormen. Carolijn Visser heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. De prijs voor het beste geschiedenisboek van 2017. Een jury onder leiding van oud-minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking... vond haar boek Selma, aan Hitler ontsnapt, gevangenen van Mao... het beste van de vijf genomineerden. Het is volgens de jury een prettig leesbaar boek en een meeslepend verhaal. Aan de Libris Geschiedenisprijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden. Tennissers Kiki Bertens en Johanna Larsson zijn er niet in geslaagd de WTA-finals in Singapore te winnen. Het Nederlands-Zweedse duo verloor de dubbelspelfinale van de Hongaarse Babels en de Tsjechische Lavachkova. Bertens trad met haar finale plaats in de voetsporen van Betty Steuven en Manon Bollegraaf. De enige twee andere Nederlandse tennissers die zover wisten te komen bij het eindejaarstoernooi. Het weer, de wind gaat liggen. Eerst zijn er nog wat buien, later drogen, nog meer kans op wat zon. Het wordt 11 tot 13 graden.